uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft opnieuw uitgehaald naar zijn politieke tegenstanders... die volgens hem achter het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller zitten. Trump zei dat er mensen zijn die zeer kwaadaardige en verraderlijke dingen hebben gedaan... en dat hij hen goed in de gaten zal houden. Hij noemde geen namen. Kopstukken van de Democraten blijven benadrukken dat Trump in het onderzoek van Mueller niet volledig wordt vrijgepleit. Ze willen het volledige rapport zien. Trump zegt dat hij daar geen bezwaar tegen heeft. Het Israëlische leger is begonnen met bombardementen op doelen in de Gazastrook. Het is een reactie op een raket die vanochtend vanuit Gaza werd afgeschoten. Zeven mensen raakten gewond toen de raket op een huis ten noorden van Tel Aviv terechtkwam. Volgens het Israëlische leger is Hamas verantwoordelijk voor de raketaanval. Israëlische premier Netanyahu zei na de aanval al dat zijn land hard zou terugslaan. Een buschauffeur uit Meppel is vrijgesproken van een ongeluk... waarbij vorig jaar twee jongens uit de bus vielen. Ze waren na een avondje stappen in Meppel in de nachtbus gestapt. In een bocht verloren ze hun evenwicht en vielen ze tegen de deuren aan... die vervolgens opengingen. De jongens vielen op straat en raakten gewond aan hun hoofd. Het OM eiste geen straf, maar wilde wel dat de chauffeur schuldig zou worden bevonden. De rechter ging daar niet in mee, omdat onduidelijk is waardoor de deuren opengingen. Kiki Bertens is op het tennistoernooi van Miami in de vierde ronde uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Australische Ashley Barty, van wie ze nog nooit heeft gewonnen. Barty is de nummer 11 van de wereld, Bertens is nummer 8. Volgende week speelt Bertens in Charleston, daar is ze titelverdedigster. Het weer. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog en de wind neemt wat af. Minima tussen de 2 en 5 graden. Morgen veel bewolking, met in het binnenland een enkele bui... maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 10.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 the strong just. I am more than just a thought. I've been around for centuries. I'm always nigh. I am world peace. And when I die, I'll rise again. En de milkshakes zijn weer opgeruimd door eh, de ploeg eh, van eh, Jong ZFM's Antwoord. Want het zit er weer voor hun op. Wij hebben straks live muziek. je hoort hem misschien al op de achtergrond als Tobias Bader. En na zo'n heftig weekje van alles en nog wat... met verkiezingsuitslagen en noem maar op... en ook nog een gebeurtenis in Utrecht... dacht ik, dag wat heeft het voor zin om elkaar naar het leven te staan? Het heeft alleen maar zin als we tot elkaar komen. Plea for Peace, daar ging het over. Dat is eh, Alaska, daar begonnen we dus mee. Zes minuten over acht bij deze Alternative FM. En dan eh, betekent dus, eh, ik zei al bij de introductie... dat wij straks eh, met Tobias gaan praten. En Tobias is een man die een EP heeft uitgebracht. We hebben er wat, wat mee gedaan. Rise and Fall heet volgens mij het, de EP. Maar hij zit zich nu een beetje aan het warm draaien. Je hoort het een beetje op de achtergrond. En godzijdank voor Marcus heeft hij daar wat minder werk aan... dan een hele band die we vorige week hebben gehad met Van Rooster dan moet je nog even wel wat dingen eh, klaarzetten. Maar goed, dat, eh, dat is nu niet, eh, niet nodig. Overigens uit diezelfde stal, want Alaska die, die brengen hun materiaal uit op King Forward Records. Ja, leuk, want daar zit Frank Bond zelf ook achter. Frank Bond, de grote man binnen... Nou, de grote man, de voorman van Alaska, want hij doet het uiteindelijk samen met de andere drie, vier bandleden. hebben dus dat, King Forward Records, hij doet dat doet dat op de achtergrond zelf eh, ook. Maar hij spot natuurlijk wel het, eh, de nodige muzikanten. En een daarvan is deze dame die het afgelopen jaar in de Rode Bioscoop haar EP heeft eh, gepresenteerd. Dat staat overigens, dit nummer wat je nu hoort, niet op die EP. Want die heeft ze nog stiekem voor het einde van het jaar nog uitgebracht. Vlak voordat zij zelf naar ehm, Sri Lanka is vertrokken. Nothing at all van Ayon hoor je nu. what's behind your big green eyes looking at my face, saying nothing at all. And tell me what's behind the words you say, they're telling me nothing at all. But I want to know if what I I want to know Is there something here? And I want to know Is there something you feel? And I want to know Should I tell you anything? Everything? Or just nothing at all? is my life as it unfolds, and all the memories come rushing back. And I'm not living in the past, and it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from, so you will understand. wishes. Yeah, God knows I've had a few, but they have all faded away. And scars and bruises from all the stupid things I do. I've learned so much along the way. I'm not living in the past, it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from will understand that dat met Time Flies. En daarvoor hoorden we Nothing At All van Ion. Eh, nou ja, goed, eh, de, Colin Hoeven draaien... dat heeft ook wel een, misschien een beetje de reden. Maar filosofisch gezien zat ik eh, vandaag enigszins dicht bij de man. En ik denk niet dat ik de enige ben. Want ik was van de week ook nog bij een muzikale evenknie van... nou, niet evenknie van, van Colin Hoeven, maar goed. Ehm, want Colin Hoeven werkt heel veel of heeft in het eh, verleden eh, veel gewerkt met Hanneke Laura. Die, die straks ook nog eh, te horen. En daar had ik mij even filosofisch in gemengd in dat gezelschap. En, dus zal dat nog wel even ter sprake zijn geweest op de sociale media. Ik zal er niet de mensen thuis verder mee vermoeien. Maar dat is een onder andere een reden waarom die erin zit. Omdat ik het filosofisch met deze gasten het heel goed kan vinden. En eh, er, zit, er nog eentje in waar ik dat van de week ook al mee had. Dat was Linda Kreuze. Die, die komt straks ook nog voorbij. Dus het heeft allemaal een reden. Ehm, de muziekkeuze. Ehm, ook eh, dat ik eh, Van Piekeren erop heb staan. Dat heeft ook een reden. Heeft alles weer te maken meer met Utrecht. En toevalligerwijs komt Jan van Piekeren uit Utrecht. En dat sluit mooi aan op die dramatische gebeurtenissen daar. Eh, en dan ben ik eigenlijk wel een beetje zo langzamerhand eh, door de tekst heen. Ja, de Cosmic Carnaval heeft ook nog wel eh, een, leuke lading met Funny Man. Maar goed, dat ga ik straks allemaal zeggen. Maar nu ga ik de gast van vanavond introduceren. Ja, maakt niet uit. Dat, dat, ik, ik gooi wel een microfoon open hoor. Dus, <laughs> oké. Ehm, dat is Tobias Bader. Goeie, goedenavond. Hi, goedenavond. Ehm, ja, want eh, ja, eh, jij bent. Eh, we hebben je uitgenodigd vandaag. Ja, dat moet ik alleen even weten. De EP heette even uit mijn hoofd. Rise, and Fall. Ja, het goed gezegd. Dus, ehm, die EP die is alweer een tijdje onderweg. Ja, nou, februari. Februari. Nou, dat is, ja, dan is het eh, al een dikke maand is hij, eh, is al uit. Ja. Ehm, ik heb in de beschrijving eh, gekregen, in de bio, zo'n beetje had ik gelezen van... Nou, het is toch best wel... dat je weer, het leek wel of je een muzikale herintreder bent. Maar dat is zo... <laughs> ja. muzikale herintreder, nou, daar, oh, ik ben nooit gestopt. Maar ik ben wel mezelf voor het eerst echt serieus aan het nemen. Ja. wat, wat betreft muziek. Mm eh, en ik eh, kan niet deur dicht. ja, ik zit even te vragen. Eh, misschien dat iemand even nog die deur in dat gat kan gooien. Want, want het is, is een, beetje, een beetje raar. goed, maar goed. Ehm, ja? Nee, kijk. Ja, ik, ik heb nu voor het eerst eigenlijk... ben ik liedjes in mijn eentje aan het spelen. Ja. En ja, ik vind dat heel erg leuk. En vroeger durfde ik dat eigenlijk niet zo goed. Ja. het is natuurlijk wat spannender dan met een beentje. heb, je hebt niks meer om je achter schuilen. Maar ik vind het... Eh, ja, het is wel heel dankbaar. En ik heb ook heel veel liedjes die daar heel geschikt voor zijn. Ja. Dus, eh, beschrijf, beschrijf even in het kort... Eh, heeft, het ook een beetje een centraal thema of niet? nou ja, ik schrijf de liedjes samen met een tekstschrijver. Ja. En ja, onze gezamenlijke inspiratiebron voor veel van de teksten was Ziggy Stardust van David Bowie. Dus dat is, ja, dat, eh, haal ik er wel een, beetje uit eerlijk gezegd. Dus dat, eh, dat, nou, dat, eh. verbaast me ook. Uh, verbaast me aan de ene kant verbaast me dat ook niks. Maar heb jij iets met Bowie dan? Als, je, als je, dan toch over Ziggy Stardust begint. Ja, ik heb, ik heb zeker iets met Bowie. Daar heb ik heel veel naar geluisterd. En wat ik naast de muziek die ik te gek vind van Bowie... vind ik het ook... ja, textueel vind ik het heel interessant. En het is niet altijd even grijpbaar. Mm er zijn heel veel teksten waarvan ik niet precies zou kunnen zeggen waar ze over gaan. Er zijn wel associaties die bovenkomen. Sommige zinnetjes die zijn duidelijk. Of, eh, ja. Maar het, is niet, eh, eh, zijn niet echt verhaaltjes. Sommige teksten wel, maar heel veel teksten niet. Mhm. En ja, ik vind dat wel mooi, want dat laat ruimte open voor interpretatie. En dat, dat vind ik ook heel erg in de teksten van Dick terug. Ja, vind je dat ook belangrijk? Dat er iets uh, ja, overblijft wat je dan met je eigen fantasie een beetje moet in eh, kunnen vullen of niet? Ja, ja. ik, mij eh, intrigeert het wel als het, als het niet helemaal grijpbaar is. En hm. je, ja, je hebt ook song, cijfers die veel duidelijkere teksten maken. En, en, waar je wel duidelijk weet waar het over gaat. Maar dat is al heel snel wordt het dan... Ja, dan heb je dat verhaaltje een keer gehoord en dan, dan ken je het wel of zo als het eh, Beck, eh, die schrijft ook teksten die... Ja, dat is een beetje... Eh, hoe noem je dat? het lijkt wel een beetje bij elkaar geraapt soms. maar er zitten wel altijd zinnetjes of woordjes in die je triggeren. Mhm. Ja, ik, ik vind dat heel spannend. Ja, Ik vind dat leuk het moet, er, er moet ook iets van een bepaalde spanning ook in de muziek van jou zitten. En niet alleen dat, maar ook in de teksten. Ja, ja. Ja, ik, eh, eh, daarom werk ik dus ook samen met deze tekstcijfer. Omdat ik zijn teksten heel inspirerend vind. En hmm. veel beter dan Schrijft hij alleen de teksten of doe jij er zelf ook nog een beetje? Nee, eh? kijk, het, het gaat, ik, ik, ik her... Uh, ik shuffle ze wel, zeg maar, vaak. Dus mhm. soms heb ik een liedje klaar liggen. Of een, melodietje klaar liggen. En dan pak ik een tekst van hem erbij. En dan... ja, soms past het in één keer. En soms moet je een beetje schuiven. Dan moet je zinnetjes omdraaien. Ja en husselen. En ja, als het niet een heel chronologisch verhaal is... dan maakt het ook wel niet zoveel uit als je zinnetjes van eh, positie doet veranderen. En soms kom je niet uit met de rijm. Dus ja soms gaan we er ook samen voor zitten om, eh, om, het, eh, om het bij te slijpen. Ja. Maar ja, en, en, en, soms begin ik met een tekst van, van hem voor mijn neus. En dan begin ik gewoon te spelen. En dan rolt er in één keer een liedje uit. Dus ja. ja. soms past het in één keer. Soms moet je er heel lang aan schaven. Dat, dat wisselt heel erg. Ja nog even iets anders. Want eh, ja, we zitten hier in Zandvoort. Ja. Uh, je bent met de fiets af, afgedaan. Dat nou, zou bijna zeggen van je woont hier in de buurt. Nou, ik ben, <laughs> ik ben met de fiets eh, vanuit Amsterdam met de trein gekomen. Dus uh, oh, oké. de fiets in de trein mee. Oh, ja, ah, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja. Dus is, is dat fiets hier handig... ook vaak naartoe, maar dan niet, uh, niet s'nachts in de winter. Nee, oké. Maar is, is het een handig vervoermiddel voor Amsterdam... om met, met een fiets door Amsterdam heen te gaan? Ik heb geen auto, ik zou er ook geen willen, nee. fantastisch, ja. Alles op de fiets. Alles op de fiets. Goed, we gaan straks eh, naar je luisteren. Neem ik aan ook eh, het materiaal wat eh, onder andere van Rise and Fall afkomstig is. Dus dat gaan we zo horen. Ehm, ja, ik, de introductie is daar. Dus we, gaan je zo, we gaan je zo verder even beluisteren van het werk wat je, wat je hebt gemaakt. All right. Oké. Eh, dat was eh, Tobias eventjes. Uh, nu weer tijd voor muziek. dat doen we met deze dame. En dat is Natalia Magdalena en The One Never To Be Explained. met eh, zijn band. En dat nummer dat heette eh, Solid. Daarvoor hoorde je Natalia Magdalena met The One Never To Be Full Explained. Of <laughs> zoiets dergelijks. Ik ben even gewoon de titel kwijt. Maar inmiddels zit hij eh, klaar. En dat is Tobias Bader. Want we gaan naar, naar hem luisteren. Twee nummers. dat zijn Summer To Fall en Bliss Dex. Eh, en we beginnen natuurlijk eh, met die eerste Summer to <laughs> Ik eh, zou zeggen, laat maar horen, Tobias. Sweetheart long distance guy breaks through the window. She tells me I'm not. My shadow is faint and my body has gone. I'm on a plane in the danger zone. be seven or eight. I hang on to your car, watch how we fade Ooh, from summer to fall. Ooh. other. It must be seven or eight. I hang on to your call. Watch how we feel. tchau e fez. nog eh, niet in de aantocht, maar eh, hoewel. Eh, de lente is sinds gisteren toch begonnen om 11 uur s'avonds. Maar Tobias neemt er, denk ik, al een kleine voorschot op. het tweede nummer dat, wat we nu gaan horen het, heet Bliss Attacks. En ik denk dat Tobias al bijna zover is om, het, om dat te spelen, denk ik. Ja, hè? Ja. dan, dan gaan we daar nu naar luisteren. Guess it wasn't an ocean filled with flashlights. in a jumping jack flash. Oh, yeah. God bless the tax close to the edge. John Lennon about the sun, the moon, and the stars. even voor het eh, eerste gedeelte. Eh, we geven hem even een kleine pauze. We draaien even één nummer. En dan eh, gaan we gewoon met het tweede blokje van twee verder. Maar dat gaan we zo doen. Oh, er staat iets te loeien. Dat is, de, <laughs> dat is gewoon de, de, livestream die, die in werking zit. Dat is niet de bedoeling, want we hebben hem net laten horen. Maar goed, ik moet eerst weer even fijn naar mijn eigen lijstje. En dat ga ik nu doen. En dat doe ik met... Linda Kreuze en Visualize. saw En dat zitten eh, zit hem eigenlijk in die ene zin. In die zin, het is alsof de duivel aan de, de aarde draait. En als je die zin maar goed genoeg en vaak genoeg herhaalt... dan begrijp je ook waarom ik dit nummer vandaag heb eh, gedraaid van Jan van Piekeren uit Utrecht. En dat doet hij niet eh, op dit uh, singeltje alleen. Dat doet hij samen met Johan Frans. Het is 13 eh, minuten voor 9. We gaan nog eventjes kijken, luisteren. Want ja, kijken kunnen we ook. Want er hangt een, een camera. En die laat ook zien dat Tobias ook ja, daar zit op dat krukje. En hij gaat twee nummers laten horen. Dat zijn Rise and Fall en Time to Let It Be. Some places you'll remember, sometimes you will forget.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 En dat nummer dat heet Time to Let It Be. stood still. So let it be. Let it be. Let it be. Yeah, Yeah. Now it's time. Oh, time. Time to let it be. Dat was hem. Dat was hem. Tobias Bader was dat met eh, Time to Let It Be. Het eh, bracht de tijd op eh, bijna vijf minuten voor negen. Dus we hebben nog even tijd om nog even wat te draaien. En dat gaan we dan ook zeer beslist ook even doen. Moet ik weer eventjes iets uithalen, iets eh, grappigs uithalen. Want, eh, want ja, we hebben nog wat, eh, wat tijd over. dan moet ik eens even zoeken. Sophia Dracht, want dat was de reden. Moet ik even kijken of, ik hem, of dat ik dat ook ga redden met Blameless. Ja, ja, ja, ja dat, dat is het nummer wat ik zoek. Want eh, bij ons eh, is hij niet in 1, 2, 3 in het eh, systeem. Wat, wat dat er gaat. Ho, ho, ho. Want zo, want zo komen we nog tijd tekort om het voor negen. dan moet ik het nog ergens rond 9 nog een beetje gaan volkletsen ook. Dat is niet de bedoeling. Ehm, <clears throat> het is, bij Art Rock is dat, is dat gecomponeerd. Het, het, meisje met haar in het water. Dat, dat is het nummer wat, waar het over gaat. Daar heeft zij een hele mooie clip bij bedacht. En de artiest die dat een beetje gemaakt heeft, dat is uh, eh, Co Westrik. Sofia Dracht, waarom uh, noem ik haar? Dat is de winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2013. Toen wel een grote prijs, maar dan op het gebied van muziek hoor, eerlijk gezegd. Dus dat is iets heel anders dan eh, de 4,5 miljoen eh, die de gemeente Zandvoort eh, gaat... ja, tenminste, dat willen ze. Om definitief te stellen dat die Formule 1 hier ook daadwerkelijk ook, gaat komen. Nou, dat, dat, is nog, dat is nog niet helemaal ter sprake. Maar goed, het nummer dat heet Blameless. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.